die ervan werd beschuldigd dat ze na de aardbeving van januari weeskinderen wilden ontvoeren. In de zaak waren tien Amerikanen vastgezet. Na de aardbeving wilden ze kinderen meenemen het land uit, maar de kinderen bleken nog ouders te hebben. In sommige gevallen hadden de ouders de kinderen wel willens en wetens meegegeven. Voor de rechtbank voerde de groep aan dat ze dat niet wisten. De vrouw die nu is vrijgelaten was het hoofd van de groep. Ze werd uiteindelijk veroordeeld voor het reizen zonder geldige papieren. Ze heeft haar straf van ruim drie maanden uitgezeten. In Griekenland is de minister van Toerisme opgestapt na berichten dat haar man een belastingsschuld heeft van meer dan 5 miljoen euro. Minister Gerekou is de tweede minister die opstapt sinds het aantreden van de regering Papandreou. Onlangs zijn strenge maatregelen aangekondigd tegen mensen die de belasting ontduiken. Griekenland zit in ernstige financiële problemen en Athene moet onder grote internationale druk bezuinigen vanwege het enorme begrotingstekort. Angela Gerekou is een voormalig actrice en zat sinds vorig jaar in de regering. Haar echtgenoot is een zanger die in Griekenland populair was in de jaren 70 en 80. De Amerikaanse president Obama roept een commissie in het leven die de olieramp in de Golf van Mexico moet onderzoeken. De presidentiële commissie bekijkt onder meer de werkwijze van oliemaatschappijen en het toezicht daarop van de overheid. Het olielek in de Golf van Mexico ontstond op 20 april toen een booreiland van BP zonk. Mogelijk bereikt de olie binnenkort ook de kust van Florida. Volgens de Amerikaanse kustwacht drijft de olie in de buurt van een sterke zeestroom... die de olie richting Florida en de oostkust van de VS kan voeren. Tot besluit het weer.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 getting divorced, the black suit at the funeral home, and my birthday suit when I'm home alone, talking on the phone. Got an interview with the Rolling Stone. They're saying now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name and lifestyle of the rich and famous. Your first hit on you are shame of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna live.